Maar FNV-bondgenoten moeten het bod belabberd en voelt zich na maanden van acties. FNV-bondgenoten zegt dat er nu ook solidariteitsacties komen van collega's in het buitenland bij Nederlandse ambassades en multinationals. Dan het weer. In het oosten strenge vorst. In het westen vriest het matig.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 De 24-jarige Zuid-Koreaan die de tweet doorstuurde kan zeven jaar cel krijgen. Hij zegt zelf dat het een grap was. Een Amerikaanse schatzoeker zegt dat hij het wrak heeft ontdekt van een Brits vrachtschip met platina dat in de Tweede Wereldoorlog is gezonken. De lading is bijna 2,3 miljard euro waard, zei de schatzoeker tegen de BBC. Amerikaan zegt dat hij een Atlantische Oceaanvrak heeft gevonden van de Port Nicholson, die in 1942 tot zinken werd gebracht door een Duitse onderzeeër. Er zou een lading platina aan boord zijn als betaling van de Russen voor Amerikaanse oorlogsgoederen. De schatzoeker zegt dat hij al vier jaar met de Britten onderhandelt over de eigendomsrechten, maar dat die nog steeds niet zijn geregeld. Hij is vastbesloten de schat naar boven te halen. De politie in Groningen maakt zich ernstig zorgen over een vermiste agent in opleiding. De man van 30 is sinds dinsdagochtend niet meer gezien. Hij heeft volgens de politie zijn dienstwapen bij zich. Zowel de politie als de familie van de man vreest voor zijn gezondheid. Mensen die de agent in opleiding tegen het lijf lopen wordt geadviseerd 112 te bellen. Het Prado Museum in Madrid heeft een bijzondere kopie van de Mona Lisa ontdekt. Uit tests met speciale apparatuur blijkt dat veranderingen die Da Vinci tijdens het schilderen aan het origineel heeft aangebracht ook zijn terug te vinden in de kopie.